to you is een week van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers die vielen tijdens de Amerikaanse inval. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt op televisie. Bij die inval zouden zeker 55 militairen zijn omgekomen, al zeggen anderen dat het er meer zijn. Bij de actie werd president Maduro afgelopen weekend gevangen genomen. De schutter van de Amerikaanse Brown University heeft zijn daden bekend in een video die de politie heeft gevonden. De man schoot vorige maand twee mensen dood, verwondde negen anderen... en een paar dagen later vermoordde hij ook een professor. In een video toont hij geen enkel berouw en nam de boodschap op voordat hij zelfmoord pleegde. Het winterweer verstoort het openbare leven. In Tiel is het grote wijkfeest van de postcode loterij afgezegd. In Den Haag gaan de markten niet door vanwege code oranje... en veel gemeenten halen deze week geen afval op. Ook kerstbomen worden later opgehaald en nieuwjaarsrecepties zijn gecanceld. En twee Nederlandse wintersporters zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt... na valpartijen op de skipistes. In Tirol viel een oudere man buiten de piste en raakte buiten bewustzijn. En verderop ging een snowboarder hard onderuit na mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Het kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken met temperaturen rond 0 graden. Op de meeste plaatsen is er code oranje. Geel is voor de Waddeneilanden en voor Limburg. En dat was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan voor je dan flitsmeister bij daar deze nacht. Ja, ik wil zeggen niks te melden, maar ik krijg echt appjes binnen... Joh, dat er sneeuw en ijzel ligt op de snelwegen. Dus pas op als je de weg op gaat. Maar in ieder geval geen flitsers gemeld. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden dat niemand echt nu harder dan 100 gaat rijden.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 Oh, yeah. And sometimes in the morning, go back to being. 538 met Morgan Wallen en Tabor Cray. Je hoorde What I Want. Gisteren in de 538-ochtendshow. Ja, elke ochtend hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538-ochtendshow. En gisterochtend ging het natuurlijk eventjes over eh, ijs en sneeuw. Het is dan natuurlijk best wel belangrijk dat je ook eventjes denkt aan de medemens, weet je wel. Eventjes aan de, de mensen om je heen, vooral de oudere mensen. En Gelukkig is het team van de 538 Ochtendshow behoorlijk uh, behulpzaam. Ik zeg, maar <laughs> heb je het weer in de gaten gehouden? <laughs> Ik zeg, je komt hier de straat niet eens maar hoe oud was deze mevrouw? Deze mevrouw, nou, werkend. Nee, die was nog niet eens, eh, wat zal ze zijn? Tussen, 50, eh, 50 en de 60 oh. of zo. dus, maar, ik zie dus- ook af en toe van die oude mensen nu op straat. dan zie je iemand met zo'n ah. gaan en dan denk ik, oh, blijf nou binnen. Ja, maar, die, moeten ook boodschappen halen. Ja, maar nee, je moet eigenlijk even aan je oude buurvrouw vragen van, kan ik een boodschapje voor je doen? Ik ga toch naar de supermarkt. Ja. Florentien, moet ik een boodschapje doen? <laughs> <laughs> Zo meteen vanaf 6 uur, dan zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Met jouw kans op kaarten voor vrienden van Amstel Live. Zodra de oproep hoort, bellen bij de studio 0909 3000 538. Ja, zing maar verder. 538, je hoorde Peppa's. 538. Hey, zou jij ooit een keer graag willen verhuizen? Dan is dit denk ik wel eh, het moment. En nee, ik leef niet in een wereld waarin elk huis ineens betaalbaar is geworden. Ik leef gewoon in hetzelfde universum als jij. Maar ik heb plekken gevonden die letterlijk betalen om je daar te laten wonen. In bijvoorbeeld Ierland, daar betalen ze je 70.000 euro... als je daar een huis wil kopen in een bepaald dorpje. En als je het, eh, het huis dan een beetje oppoetst, een beetje renoveert en dat soort dingen. Gewoon omdat ze het dorp daar willen laten leven. In een eh, klein Italiaans dorpje in de buurt van Florence... betalen ze zelfs je huur voor een paar jaar. Alleen maar als je daar komt wonen. En ja, deze lijkt me vet. In Sardinië geven ze je subsidie die kan oplopen tot 15.000 euro als je er komt wonen. En kinderen krijgt. Nou, Sardinië lijkt me best een leuk land.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 It's never gonna last. 538 met Anouk. Door De Are You Kidding Me? 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Van harte welkom in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag, weet je dat ik altijd uh, groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks aan hebt, maar toch leuk is om te weten, weet je wel. En toen dacht ik, ik gooi er altijd mee dood in mijn show. Hoe leuk is het als je er nu daadwerkelijk een keer wat aan hebt? Namelijk het 538 slaapmasker. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is waar, die andere is klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Stelling 1 van 8. Uit onderzoek is ooit gebleken... afhankelijk van je humeur kan speeksel van smaak veranderen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Denk je nee, stelling 2 van 8 is waar. Koeien die een naam hebben gekregen... produceren meer melk dan koeien zonder een naam. Dan app je stelling 2 via de app van 538. Welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de gratis F van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen live in de uitzending... dan win je het 538 slaapmasker. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how. 538. Je hoorde Can't Fight the Moonlight. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de eh, stelling 1 van 8? Uit onderzoek is gebleken, afhankelijk van je humeur... kan speeksel van smaak veranderen. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Denk je, nee, stelling 2 van 8 is waar koeien die een naam hebben gekregen... produceren meer melk dan koeien zonder een naam. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 via de app van 538. Welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Labino via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen live in de uitzending... dan win je het 538 slaapmasker. 538! Kilian van Luid. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2 hoor je nu. Louis Capaldi. Radio 538. How long till it feels Like the wounds finally starting to heal. How long till it feels like I'm more than a spoken wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone. I swear to try your husband is coming. 538. Je hoorde Where is my husband? 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ja, van harte welkom in de nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je niks in hebt... maar toch leuk is om te weten. En toen dacht ik, ja... Misschien wel leuk om er daadwerkelijk een keer wat aan te hebben. En zie daar, als een kennisquiz. Jouw kans op het 5 slaapmasker. En die gaan we vannacht spelen met Sam. Sam, goedemorgen jongen. Hey, goedemorgen. Jij bent eh, een van eh, de dappere Nederlanders die vandaag wel eh, de weg op durft te gaan en ook gaat. Ja, het zal maar moeten, hè. Het zal maar moeten, want je bent vrachtwagenchauffeur. Ik kan me voorstellen dat je toch eventjes, als je het nieuws een beetje afgelopen dagen zit te volgen... dat je denkt, ja, ik weet niet helemaal waar het vandaag heen gaat. Nee, nee, het is allemaal maar even kijken. En eh, ja, je, soms eh, weet je ook niet meer wat je moet doen. Nee. Maar het mag van mij stoppen in ieder geval. Eh, het mag van jou, wat zei je? Het mag van mij stoppen in ieder geval, want ik ja. ben nou wel zat te worden. <laughs> dat kan ik me wel voorstellen, ja. Het gaat de aankomende dagen hoor. Gewoon steeds blijven regenen en vriezen en sneeuwen. Dus volgens mij gaat dat niet echt heel snel voorbij, maar goed. Nee, nee, dat we kunnen er niks aan doen. Nee, inderdaad. Wat we wel kunnen doen is eventjes Kilian's kansloze kennisquiz spelen. Jouw kans op het jaar slaapmasker. Ik heb hier twee stellingen voor je. Aan jou de vraag welke waar is, Sam. Is dat stelling 1? Uit onderzoek is gebleken, afhankelijk van je humeur kan speeksel van smaak veranderen. Of zeg je nee, telling, stelling 2 is waar. Koeien die een naam hebben, die produceren meer melk dan koeien zonder een naam. Oeh, dat denk ik toch 2. Jij gaat voor stelling 2? Ja. Sam, heb goed nieuws voor je. Het is goed! Nee, kijk eens Mooi. voordat ik allemaal boze mensen krijg, ja, de smaak van speeksel kan veranderen... maar dat heeft niks met je humeur te maken. Maar er is dus ooit een onderzoek geweest naar eh, koeien en hun eh, melkproductie. Wat blijkt, koeien die een naam kregen regelmatig persoonlijk werden aangesproken... die produceerden meer melk dan koeien zonder naam. En dat heeft dan waarschijnlijk te maken met het feit dat koeien ehm, sociale dieren zijn... en reageren op herkenning en aandacht, wat stress vermindert... en minder stress is een betere gezondheid met meer melkproductie. Kijk eens, zijn toch nog slimme dieren, Ja, en eigenlijk, eh, eigenlijk ook veel, eh, veel, eh, dat, ehm, veel gevoeliger dan we eigenlijk denken. Ja, hey, mooi joh. Hey, toch weer iets geleerd hè, op deze vroege woensdagochtend. Kijk zo. Ik had helemaal niet naar school moeten, maar ik had naar jou moeten luisteren. <laughs> Lekker, jongen. hey, het prijspakket komt je kant op. Dankjewel voor het meespelen. hey, bedankt. Hè. Succes nog vannacht, jongen. Werk ze. Smith. After Midnight. Jouw hits. Jouw 538. Tailgates go down. Solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field or a parking lot to a party spot and throw down on it.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 Een spannende dag vandaag natuurlijk, met zijn grote sneeuwstorm op komst. Hoe die zich allemaal gaat ontwikkelen. Ook de laatste updates krijg je zo meteen vanaf 6 uur in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En natuurlijk ook jouw kans op kaarten voor Vrienden van Amstel Live. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909 3000 Oh, I leave quite an impression. Five